Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het verbod op het exporteren van onderdelen van gevechtsvliegtuigen naar Israël kan blijven bestaan, zegt de belangrijkste adviseur van de hoogste rechter in ons land. Begin dit jaar zei een lagere rechter dat er vanuit Nederland geen onderdelen van F-35's naar Israël mogen worden gestuurd, omdat Israël met die gevechtsvliegtuigen mensenrechten kan schenden in Gaza. De staat is het daar niet mee eens en ging in beroep, vertelt het Openbaar Ministerie. Wat de staat eigenlijk eh, zegt is, eh, hier gaat de, de, de rechter te veel op de stoel van de minister zitten. Eh, de, de minister heeft meer vrijheid om te beslissen. En daar is de advocaat-generaal het in dit geval dus niet mee eens. Hij vindt dat het Hof terecht heeft kunnen oordelen dat er een duidelijk risico is op ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht. Waarbij dan die F-35's in Israël betrokken zijn. Het advies is dus om het verbod in stand te laten, omdat, maar de rechter kan daarvan afwijken. De uitspraak is waarschijnlijk begin volgend jaar. Het Leidse Academisch Ziekenhuis LUMC onderzoekt of de omstreden spermadokter Jan Wildschut ook in Leiden zijn eigen zaad heeft gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het is al duidelijk dat hij in de jaren 80 dat deed in een ziekenhuis in Zwolle, waar hij tientallen kinderen verwekte. Daarvoor werkte hij ook nog in Leiden en daar gaan ze nu ook onderzoek doen naar de inmiddels overleden arts. Een groep van ongeveer 500 fans van voetbalclub Lazio Roma doet aangifte tegen burgemeester Halsema van Amsterdam. Ze zijn het niet eens met het verbod van Halsema om geen uitsupporters toe te staan bij de wedstrijd Ajax-Lazio over twee weken, zegt hun advocaat. We, we can sue the mayor of Amsterdam in front of the Italian court eh, because of eh, what we call again racial discrimination. En economic damage. De harde kern van de Italiaanse club staat bekend als rechtsextremistisch... en daarom vindt burgemeester Halsma het risico te groot dat het uit de hand loopt. Volgens de advocaat van de Lazio-fans is het niet terecht om vooraf al te zeggen dat ze gevaarlijk zijn. Het weer in het oosten is bewolkt. Op andere plaatsen zon en wolken door elkaar bij een graad of 7. Vanavond en vannacht dan koelt het behoorlijk af. En morgen is er iets meer zon met 5 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is dicht bij de Schipholtunnel door een te hoge vrachtwagen. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en Akersloot 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. En 9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Julianadorp en de afrit Schagerbrug 2 kilometer verder met daar een kwartier vertraging.